9 uur. Dik Hark met het NOS Journaal. In Athene wordt vandaag de presentatie van de nieuwe nationale Griekse overgangsregering verwacht. De premier wordt volgens een bron uit de socialistische, de socialistische voorzitter Vassilios Kouris van het Europese Hof van Justitie. De huidige premier Papandreou gaat vanochtend eerst naar de president. Daarna zijn er nog bijeenkomsten van de politieke leiders waarna de regering wordt voorgesteld. In Italië laat de ontknoping van de politieke crisis voorlopig nog op zich wachten. Premier Berlusconi verloor gisteren de meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zei gisteravond dat hij opstapt, maar hij wil eerst de bezuinigingsplannen nog door het parlement loodsen. De beide kamers stemmen waarschijnlijk deze maand over dat pakket. De Brabantse woningcorporatie Woningstichting Geertruidenberg heeft een miljoenenclaim ingediend bij een oud bestuurder. De corporatie zegt dat er flinke financiële schade is geleden door het optreden van een man bij het aankopen van grond en vastgoed. De Brabantse corporatie bezit 205 hectare grond. Uit onderzoek blijkt dat een deel van die grond geen woonbestemming heeft en de corporatie is er dus geen woningen op kan zetten. Republikein Herman Kane blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei dat de beschuldigingen van vier vrouwen over ongewenste intimiteiten onwaar zijn. Kane gold als een mogelijke winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen. Door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. En na 22 jaar gaat het paard van Sinterklaas met pensioen. Americo is 30 en daarmee hoogbejaard. Volgens het KLPD, van wie de Sinter Schimmel ieder jaar leent, is het genoeg geweest. Hij is toen een oude dag. Aanstaande zaterdag bij de intocht in Dordrecht zit de Sint op een ander paard. Het weer dan nog, eerst nog wat nevel en mist, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag volop zon, bij een temperatuur van ongeveer 13 graden. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist en krijgt de zon in de middag weer volop de ruimte. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoopend NS en Eembrugge 3 kilometer. A4 naar Den Haag 4 kilometer tussen Roelofhaansveen en Zoeterwoude Rijndijk. A7 richting Zaandam tussen Permanent Noord en Afrit nog 6 kilometer. En op de A9 richting Amstelveen 7 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. A12 in de richting Den Haag voor de Haag-Malieveld 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ook 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Everingen en Nieuwegein 4. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Rijnsweert en afritsen Den Dolder 3 kilometer. En richting Utrecht staat tussen knooppunt Hoevenlaken en Leuzen ook 3 kilometer.